maar de doelen die eraan verbonden zijn, zoals verbetering van de gezondheidszorg en de rechtsstaat... worden vaak niet bereikt... Volgens de Rekenkamer wil de EU in Marokko op veel te veel terreinen hulp geven met te weinig geld. En daardoor komt er van echte verbeteringen bijna niets terecht. Tweede Kamerleden zijn boos over dossiers die enkele ouders hebben gekregen... die werden verdacht van fraude met de kinderopvangtoeslag. Zeker tien ouders zouden multomappen met volledig zwartgelakte rapporten hebben gekregen. SP-Kamerlid Leijten spreekt van treiterij van de bovenste plank... Volgens haar zijn juist de onderzoeken naar fraude onleesbaar gemaakt. Een woordvoerder van staatssecretaris Snel zegt dat in de zwartgelakte delen gegevens van anderen staan. Eigen informatie is volgens hem wel zichtbaar. De leider van de burgerregering in Myanmar, Aung San Suu Kyi, zegt dat haar land geen genocide heeft gepleegd op de moslimminderheid Rohingya. In het internationaal gerechtshof in Den Haag zei ze dat het conflict begon met aanvallen van moslimstrijders... En eventuele aanval, misdaden tegen de Rohingya worden in eigen land bestraft, zei ze. Ze vraagt het internationaal gerechtshof, zoals verwacht, om geen actie te ondernemen. Suu Kyi, oud-winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, ligt internationaal onder vuur... omdat ze niets zou hebben gedaan om misdaden tegen de Rohingya tegen te houden. Alle patiënten met de spierziekte SMA krijgen hun dure medicijn Spinraza binnenkort vergoed. Vanaf 1 januari zit Spinraza in het basispakket. Op dit moment kunnen kosten in het eerste jaar nog oplopen tot een half miljoen euro per patiënt. Het middel wordt nu alleen nog vergoed voor kinderen tot 9,5 jaar, maar na 1 januari dus voor iedereen.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 In love our problems disappear. But all in all we soon discover one and one is all we long to hear. All around the world, little children being born to the world. Got to give them all we can till the war is won.